Joe Stone was dat en Tell About It. Eh, mooi nummer was dat. Maar wilt u ook een eigen eh, verzoeknummertje horen? Dan kan het nog steeds. Bel dan even met de studio 050 524 5008 050 524 5008. Dat mag voor uw buurman, uw buurvrouw, maar het mag natuurlijk ook voor uzelf zijn. Geen enkel probleem. U kunt het ook via het, het touchscreen bij uw bed doen, op het schermpje bij het bed dan kunt u even een mailtje sturen naar martiniomroep apenstaatje mzh.nl. Martiniomroep uh, apenstaatje mza.nl Hier is Bluff, een vallende engel. Ik liep weg, weg van het lawaai. Weg van huis, weg van de kou. Weg van alles wat me dwars zat. Maar het meest nog weg van jou. met rennen. Toen ik keek en toen ik niets bekends meer zag. Ik ging nog verder nergens heen, weg van alles wat ik lief had. En ik was vooral alleen. een van de ontdekkingen van 2008. Eh, dat was Duffy en Mercy. Ja, we gaan er weer eh, op richting 10 eh, uur. Dan hebben we nog een half uurtje te gaan. Uh, we blijven gewoon draaien, want we hebben net begrepen dat er geen nieuws is, hè Peter? Ten opzichte van 9 uur. Dus we blijven gewoon een lekkere muziek voor u draaien.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 I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this promises. Check this hand, cause I'm marvelous. Carry my Lady Gaga was dat, de Pokerface. Wat is een oude en een nieuwe seksbom achter elkaar. Want daarvoor hoorde, die, hoorde u Dolly Parton en 925. We zijn inmiddels in het laatste, nou niet eens een half uurtje meer beland. Want het is inmiddels eh, twee minuutjes over tien. We hebben nog een klein half uurtje te gaan van Zomerstudio. Eh, met eh, leuke nieuwe oude hits, hits van, van vroeger. Eh, dat heb je met de oude hits. Hè? <laughs> ja, dat is ook zo. Eh, maar misschien kent u eh, Bart Peters wel.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 En Bart Peters treedt nog steeds op in België en soms af en toe ook in Nederland. En hij heeft een cd uitgebracht die heet Slimmer dan de zanger. En daar staat dit nummer ook op, alleen dan in de Nederlandse versie. Dus misschien wel een keer leuk als u de cd ergens ziet om, om die te kopen of te lenen van iemand. Want echt, echt een hele goede, goede cd is dat. Wij gaan door met wat Nederlandse jongens. Hier zijn Nick en Simon. Je luistert naar de Martini Omroep. Tot half elf is dit Zomerstudio. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel vliegt er toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hand, stel niet te veel. strijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn. Weet dan dat je extra goed moet zaaien, wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig, die vertellen hoe het moet. Want het een kan niet zonder het ander, dus pak maar mijn hart. Stel sofreu fraco. we hebben helaas eh, dit jaar, eh, deze zomer, van Michael Jackson afscheid eh, moeten nemen. Een beetje onduidelijk of het nu moord is. het ziet er in ieder geval voor de dokter van Michael Jackson niet heel erg goed uit. Dit was eh, Billie Jean, een mooi nummer eh, van hem. En we hebben eh, deze zomer van meer mensen en groepen afscheid moeten nemen. Maar gelukkig bestaan en leven al deze mensen nog. Uh, Grassup nam dit jaar afscheid als groep. Ze gaan allemaal individueel door of bij een ander bandje. Ik geloof dat de drummer van Grassup inmiddels al bij Van Velsen in de band zit. Maar dit is nog een leuk nummer van hun I Apologize. seem to forget. I my hand and don't let go. I promise I'll guide you. It's a good everything dat is weer een groep die dit jaar uit elkaar is gegaan. Direct was dat en A Good Thing. Zo gaan er heel wat eh, goede, goede muziekbandjes hier uit Nederland eh, stoppen als zijn eh, zijnde bandje. En ze gaan alleen verder op hun eigen weg. het zit er alweer bijna op. We hebben nog 10 minuutjes te gaan. Peter en ik hier in de studio. En we draaien nog één Nederlandstalig nummer. Hier is Marco Bussato en Binnen. half uur vliegen voorbij als je het gezellig hebt. Dit was uh, bijna zomerstudio voor deze week. Volgende week zit hier eh, Ger Hensen en dan doet de techniek Ben Kamphuis. Eh, voor vanavond zit het er bijna op. Vanaf half elf kunt u luisteren naar Sandman. Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan. Daarna Maestoso, muzikale schildering van natuurtaferelen. En natuurlijk Amadeus Mozart. En vanaf kwart voor vijf morgenochtend kunt u luisteren naar Morning Music Non-stop muziek tot de klok van 7 uur. Morgenochtend wordt om 8 uur dit programma herhaald. En dan morgenavond vanaf 8 uur s'avonds dus Verzoekplaten 299. Een programma met verzoekplaten, nieuwe en heel veel oude platen. En in het tweede uur rond eh, kwart voor tien een oude aflevering van Rond de Stamtafel. Een programma van Hans Spijkerman en Siets Swierstra. Het zit erop voor ons en ons eh, betekent vandaag uh, Peter Swiers, René eh, Postuma. Peter Swiers, Peter Keizer, moet ik wel even goed zeggen natuurlijk. morgen zijn we er dus weer. Als u naar huis mag binnenkort, dan wensen wij u een goede thuisreis. Moet u hier nog blijven, een heel goed herstel. We sluiten af met de dijk. Tot half elf vanavond, Zomerstudio.